Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Niesveld op 501. Goedemiddag, op weg naar bieruur. Hartelijk welkom. Dit is het tweede uur van Donderslag, aflevering 50. Het is vandaag weer een heerlijke daverende donderdag op Radio 501 en die duurt tot spooknacht. En ik ben er nog een uurtje, dus blijf even luisteren. Straks komt de donderdisc. Rob heb ik straks aan de telefoon over zijn fabuleuze platenkeuze. Daarna gaan we kijken wat de pot schaft. Eh, er is weer een eh, recept ingestuurd. En weer lekker dus voor onze luisterende kokkerellers. En dan heb ik ook nog iets, een leuk verhaal namelijk over de talkbox. En dat straks allemaal vlak voor bieruur. Ehm, de eerste plaat eh, van dit tweede uur was van Stevie Ray Vaughan. En dat komt van het album In Step en heet Wall of Denial. En eh, ja, dan komt er ook altijd een tweede plaat. En die is van Sven Hammond Soul. Dat is een Nederlands groep. En die hoor je al op de achtergrond. Dit is de titel uh, Swooga Lou. Thank you. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht van de baby's en heet Peace of the Action. De donderdisc. I've got no Dat waren de baby's met de donderdis van vandaag. Een beetje country, een beetje pop. Alison Krause, When You Say Nothing At All. Radio 501. Is Radio 501. 501. Chico Banks, de Candy Licking Man. En mag jij raden waar hij graag aan likt? Chico Banks, Angel of Mercy. just wanna garnish my check. They said they want to pay me by Friday, or they want all the furniture back. I went to the credit union and tried to get myself a loan. They said we will let you have a young man, but we here. You won't be working here much longer. I say, angel of mercy. I want you please look down on me. mercy is all I need. cut my lights off this morning and they set my furniture outdoors. I was listening to the weather man a while ago and he said it's gonna rain and snow. My daughter's got pneumonia and my son is down with the flu. My whole family suffer from malnutrition and I can't even afford them soup.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 I can't stand the mess. And I never noticed before. Anyway. And your silence is just too loud. I'm a stranger, and you're a crowd. I think it's time we got away. drown our sorrows honey drink up all of our money we say it all there is to say maybe I love maybe we did anyway. Let's just kill another beer and pretend that we're not here. We'll figure it out some other day. Let's drown our sorrows, honey. Drink up all We've said all there is to say. Maybe I love you anyway. sorrow's honey. Drink up all of our money. We say it all there is to say. Maybe I love you anyway. 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Oh. Donderslag op donderdag! Hey, hemel! De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. de redactie heeft al eh, weer een eh, verbinding gezocht met eh, Rob Rika. Die zit aan de andere kant van de lijn. Hij is er weer bij. Het is half bier. Dit is dus het tweede uur van Wonderslag. En Rob eh, Rika die gaat namelijk zijn eh, fabuleuze platenkeuze onthullen. Ik ben benieuwd. Eh, Rob, welkom terug. Ja. Ja. wat kunnen wij allemaal verwachten nu? weinig, want ik heb het heel erg druk. Het is de 31 maart. Ja, en? Je bent, jij bent allerlei rare 1 april grap aan het voorbereiden voor morgen? Nee, dan moet je je belastingaangifte indienen. Oh, oh dus ja. ik moet het nog doen. Ja, maar die krijg je toch thuis gestuurd? Of die kan je toch downloaden? hebben ze toch al voor je ingevuld? Ja, hoef je alleen nog maar te controleren. <clears throat> Niet alles, hè, want dit is eh, bijwerken. Dus dat moet er ook helemaal in gedisconteerd worden. Oh, van, uh, hier, van, van donderslag bedoel De platenkeuze? Ja, tuurlijk. is werk, hè? Ja, dat is waar, ja. Dat eh, moet er allemaal in. Ja. Jongen. ben jij belastingplichtig in Frankrijk eigenlijk of in Nederland? In Nederland. Oh ja, nee, oké. Okay. Omdat je van origine natuurlijk ergens uit het zuiden vandaan komt. Ja, maar dat, dat weten ze niet in Nederland. Dus dat okay. geef ik niet op wat ik daar doe in Frankrijk. Oh, oké. Ja, dat was wel geheimzinnig allemaal. Heeft dat met de muziek te maken eigenlijk? Nee, helemaal geheimzinnigheid? Het is niet een nummer over, eh, over eh, de belastingen. Bijvoorbeeld uh, nee, de Taxman van de Beatles of zo. belasting te maken. De oh. muziek heeft te maken met, je hebt het al genoemd hoor. Oh. De muziek heeft te maken met mooi weer. Mooi weer. Ja, het is de afgelopen dagen heel mooi weer geweest. Dus ik heb een uh, bromfiets uit de schuur gehaald. Ja. En eh, ik was ik zwaar aan het verbouwen. Ja. En uh, eh, toen heb ik zondag mijn eerste ritje gemaakt dit jaar. Oh. Dus nu moet er even een motorplaatje komen. Dan dacht ik aan dat nummer over die, die Harley Davidson, van die man die verongelukt is toen. Gezongen door Golden Earing. Nou, dat is helemaal goed. Is dat zo? Ja. Ja, jij begint over een Harley. Ik denk, nou, zij hebben een nummer... Eh, of, of een brommer of een, of motor. Maar zij hebben dus een nummer gemaakt over een Harley Davidson. Ik weet, helemaal goed. Ik weet dat jij... Eh, jij kan toch zo'n hele Harley Davidson uh, starten met je bovenlip? <laughs> kan je dat nog? Kon ik vroeger. <laughs> ja, maar kan het niet meer dan? <laughs> Zal ik het eens proberen? Ja, probeer het nog eens. Niet spatten hoor, want er zit hem oren helemaal onder. Op even concentreren, want het is heel moeilijk. Ja. <clicks tongue> Nou, klonk het een beetje. Zo, zeker door de plas heen, zeg. Mijn hele oren zijn nat. <laughs> ja, het klonk wel, ja. Ja, alleen het hele laag, dat zit er niet zwemmen. Maar dan komt er die telefoon natuurlijk. Ja, dan ben ik een beetje schor. Ja, maar dat, dat laag, hè. Dat, uh, Veel drinken, dan kun je het soepel houden. Oh ja. Maar weet je wat ik trouwens... Uh, eh, dat is natuurlijk ook wel dat de Golden Earring dat dat een van de oudste bands eh, ter wereld is. Ja, ja, ja. Nou, er zijn er nog wel een paar, maar... Eh, rockbands, hè. Ja, maar ze spelen al sinds 1970 in dezelfde samenstellingen. Ja, dat klopt, ja. Maar weet je dan toevallig ook dat er binnenkort een nieuw album uitkomt? Van wie? Van de Golden Earring. Oh, nee, eh, Opgenomen dat... Uh... in de Abbey Road Studios in Londen. Nee, dat weet ik niet. Komt in juli uit. Ja. In augustus komt er een postzegel uit. Een postzegel? De eh, Golden Ewing. Nederlandse postzegel? Ja. ja. Voor de 50ste verjaardag. Oh, 50? Golden Earring. ja. Zo, dat is een tijd. Want ze zijn in 1961 opgericht. Ja, ja, toen, toen nog de Golden Earrings. Ja, met een S. <laughs> Dan een eh, harde S was dat. Ja. Ehm, ja, er was toen een iets andere samenstelling. Andere zanger, andere drummer. Ja. Maar, eh, hoe heet het? het is nog steeds... ja, ze zijn nog steeds eigenlijk druk bezig. Ja, dat is wat. 50 jaar. Dat kan je niet van iedereen zeggen. Hé, hey, eh, moet je luisteren. Eh, ik weet niet meer precies hoe het nummer heet. Eh, het is wel leuk, 50 jaar en dan de 50ste aflevering. Ja, dat is waar, ja. Dat is 50 jaar. Ja, 50ste aflevering. Ja, dat klopt, ja. En dan, een dan... toevallige samenloop van omstandigheden. Ja, een, een, ja, een lamershoop van steden. Hey, maar het nummer heet Going for the Run. Going for... Ja, zo heette dat, ja. En stond op de LP Bloody Buccaneers. Maar daar heb ik hem niet van. Ik heb hem van de LP The Devil May dus Do It. En, <coughs> sorry, ik moet even... Nee, maar eh, dat nummer hebben ze toen eh, geschreven naar aanleiding van een, vriend die op een eh, Harley Davidson reed. Die was een Hal Angel. Ja, en die is toen verongelukt, hè? met, Die, met die Harley Davidson. Ja. En daar hebben ze dat nummer voor geschreven. Ja. Ja, dan zijn we helemaal bij. Ehm, rest mij nog te vragen of jij hem weer officieel wil aankondigen. En dan ga ik hem starten. Ga je gang. Ja, nou, uh, van de LP Wegens Mooi Weer, van de LP uh, eh, Bloody Buccaneers of The Devil Made Us Do It. Golden Earring met Going For The Run. Oké, okay, bedankt. Hoi. Tot volgende week. I could bet on New Year's Eve he called me up at night from the other side of the world. was always there, alright. It's got the looks of a movie star, it's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. Dancing in the like a child with the wisdom truth. It's just a friend of mine. Has got the rings and the colors. Has got the wind in his hair. He goes and riding with the brothers. summer at the festival, holding on real tight. On the back of a Harley, you took me for a ride in the sky. It's got the looks of a movie star, it's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I'll always be here. 501 is Radio 501. 501. Uit West-Friesland komen Pip en Ruud. Ik heb hier een cd-single van hen en die heet Bring It Down. Sitting on a city bench, you came by and my eyes got you thinking you must have a friend. Cause damn you're looking good and I, I belong to you and you belong to me. and I just feel so Bringing it down, bringing it down now, have some faith, give me just a little. Bringing it down, bringing it down now, I have faith, give it just a little. Bringing it down now. Oh, bringing it down now, give it just a little time. dancing years went by, but I like you and you like me too. We both know and understand love is all around, but I, I belong to you and you belong to me, and I just feel so. Oh, oh, oh. Bringing it down, bringing it down now. Have some faith, give me just a little. Bringing it down, bringing it down now. I have faith give it just a little. Bringing it down now. Oh, bringing it down now. Give it just a little time. You decided it could take no longer. Hesitation wouldn't fade away. So this is it. There is one more option. Back to where it all began. Sitting on that city bench came by and her eyes caught me. I was sad, she said to me, Damn, you're looking good. And I, I belong to you. And you belong to me. And I just feel so. Oh, oh, oh. bringing it down, bringing it down. Now have some faith. Give me just a little. Bringing it down, bringing it down. Now I have faith give it just a little. Bringing it down now. Oh, bringing it down now. Give it just a little. Bringing it down, bringing it down now. Have some faith. Give me just a little. veranderende recept op Radio 501. Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. Persiebonen, witlof, gestoofde prei, al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hey mijn lieve schat wat gaan we nu weten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou. Wat gaan we nu weten? Zou niet weten. Haché? <laughs> <laughs> En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Vandaag heb ik een recept voor Cajun kip met paprika. Een gerecht voor vier personen. Dit recept is ingestuurd door Ellie uit Eindhoven. Wat hebben we voor de Cajun kip met paprika allemaal nodig? 500 gram bleekselderij, 4 eetlepels olijfolie, 300 gram kipfilet in reepjes, 1 rode paprika in reepjes, 1 eetlepel Cajun kruiden, 1 blik tomatenblokjes van 400 gram, Twee zakken aardappelpartjes van elk 450 gram. Twee theelepels paprika poeder mild. Dat is er allemaal nodig. Dit gaan we als volgt bereiden. Je snijdt de stengels in plakjes en het groen daarvan, dat snij je gewoon fijn. Verhit 2 eetlepels olie in een hapjespan en bak de kip 2 minuten. Voeg de bleekselderij en de paprika toe en bak 3 minuten mee. Bestrooi het met de kezinkruiden en bak nog 1 minuut. Voeg de tomatenblokjes toe en stoof de kip met het deksel op de pan in circa 8 minuten gaar. Verhit ondertussen de rest van de olie in een ruim koekenpan en bak de aardappelpatjes in circa 10 minuten goudgeel en gaar. Bestrooi dit met het paprikapoeder en bak nog 1 minuut. Verdeel de Cajun kip over 4 borden en serveer het met de aardappelpatjes. Bestrooi het gerecht met het selderijblad. Heb je zelf een lekker recept dat je met de luisteraars wilt delen? Stuur het dan op naar 501rvd.gmail.com en wie weet zie jouw recept in de volgende uitzending. Elianse, hartelijk bedankt eh, voor het inzenden van het recept.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 Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is in. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Eh... die is again. Dan proef ik die passie. Als ik terugdenk aan die eerste keer. Ik heb geen zin in een portie Ik wil weer proeven die verrassing. Oh ja, telkens weer. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nothing Compares to You, Sinead O'Connor. It's been seven hours and 15 days since you took your love away. Vandaag wil ik het hebben over de Talkbox. Dit apparaat is erg bekend geworden door Peter Frampton, die de Talkbox gebruikte in het legendarische nummer Show Me The Way. Het is een apparaat waar het geluid van de gitaar erheen gestuurd wordt en dat weer naar buiten komt via een slang waarvan het uiteinde aan een microfoon wordt vastgezet. De muzikant neemt het uiteinde van de slang in zijn mond, waardoor het geluid in zijn mondholte te horen is. Eh, door de mondholte groter of kleiner te maken, vervorm je de klank van de noten die op de gitaar wordt gespeeld. Door je mondopening eh, vlak voor de microfoon te houden worden de eh, klanken van de microfoon weer hoorbaar voor het publiek. De talkbox is iets anders dan de vocoder. De vocoder werd onder andere door Cher gebruikt. En de vocoder dat is een apparaat die de zangstem eh, op een elektronische manier vervormt. Bij de talkbox wordt alleen de klank van de gitaar beïnvloed en niet de stemgeluid, oftewel de zangstem zelf. De gitarist van Steely Dan maakte ook gebruik van de talkbox. Dit deed hij in de song East St. Louis to the Lou van het album eh, Pretzel Logic. En in het nummer eh, Heighten Divorce van het album The Roller Scam uit 1976. Donderslag. Donderslag op donderdag. Hey, hey, hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. <laughs> Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hè? Opgelucht? Ja. Mijn redactieteam zoekt alweer naar een dweil, de klok begint hier al lichtelijk te schuimen. En dat wil zeggen dat het bijna bieruur is. En dan gaan we zo overschakelen naar Studio De Koepoort. Wil je Radio 501 programma's beluisteren op het tijdstip dat het jou uitkomt? Lekker luisteren op je mp3-speler, iPod, iPad, iPhone, PC of laptop. Dat kan natuurlijk. Ga naar mijn weblog rvd501.web-log.nl en klik op uitzending gemist. In de linkerkolom kun je dat vinden. Je krijgt dan een nieuw scherm voor je neus met erop de programma's die je kunt beluisteren of downloaden. Of beide, als je dat graag wil. Ik ben deze week ook weer de hele week eh, te bereiken op eh, twee e-mailadressen. 501rvd.gmail.com eh, en op rogierradio ik ben ook bereikbaar op Facebook, Hives, Twitter eh, onder de naam RVD 501. Alles over Radio 501, dat kun je de hele week vinden op homepage www.radio501.nl. En ook Radio 501 kun je vinden op Facebook, Twitter en Hives. E-mail voor Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl. Dat waren de huishoudelijke mededelingen van mijn kant en dan ga ik dan praten. Rob hartelijk bedankt voor jouw bijdrage, jouw platenkeuze van deze week. Theo Verriet, hartelijk dank. En als jullie meer willen weten over zijn BlaBlaBlog, ga dan naar www.blablablog.nl Ik bedank mijn redactieteam. En er wordt eh, mij regelmatig gevraagd wie daar allemaal in zitten. Wie zitten in dat redactieteam? Nou, dat zijn Hein Mageraad, Jan Kalodizak, Anna Rexia en Fred Zerevelk. Ook het Radio 501 team bedankt en jullie thuis allemaal bedankt voor het luisteren. En voor de volgende week nodig ik jullie weer allemaal uit. Dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En dan de wekelijkse weekspreek van deze week zoals iedere week. Kinderen zijn geboren naapers. Ze gedragen zich precies als hun ouders, ondanks alle pogingen ze goede manieren bij te brengen. Dat was het meer voor vandaag. Aanstaande zondagmiddag ben ik van 4 tot 6 te horen in de 5 lijn carousel. En het thema is steden, provincieplaatsen en dorpen. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag. Helder hemel. Het was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk.